Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van het ongeluk in het stilden. Burgemeester Den Oudste van Enschede zei in Nieuwsuur dat te zien is dat het dak van het stadion instort. Hij heeft de beelden bekeken, maar zei dat het lastig en ingewikkeld is om er een oordeel over te geven. Gistermiddag stortte een deel van de overkapping boven de tribune in. Er waren op dat moment werkzaamheden. Een man uit Nijverdal kwam om het leven. Vijftien mensen raakten gewond. Acht liggen nog in het ziekenhuis de toestand van één van hen is kritiek. Op dit moment lopen vier onderzoeken van de gemeente, de arbeidsinspectie, het OM en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Burgemeester Den Oudsten wil snel duidelijkheid over de veiligheid van het stadiongebouw van Twente. De Syrische autoriteiten hebben het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur aan de stad Hama scherp veroordeeld. Dat meldt staatspersbureau Sana. Een hoge functionaris zegt dat ambassadeur Ford geen toestemming had van de Syrische regering om naar de stad af te reizen. Het bezoek toont volgens de functionaris aan dat de VS zich moeit met interne aangelegenheden en dat de VS het land verder wil destabiliseren. Amerika zegt dat ambassadeur Ford Hama bezocht uit solidariteit met de inwoners. Er zijn al weken hevige protesten in Hama. In de stad zijn militairen van president Assad aanwezig. En op strategische plekken zijn tanks gestationeerd, zeggen ooggetuigen. Morgen na het vrijdaggebed zijn ook weer demonstraties gepland. In de Waalhaven in Rotterdam heeft brand gewoed op een Noors vrachtschip. Vier bemanningsleden raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Enkele gewonden hebben veel rook ingeademd. Het schip vervoert aluminium. Volgens de Rotterdamse brandweer was de brand in de machinekamer en in de schoorsteen. Het weer nog vannacht buien, vooral boven de westelijke helft van het land. Het wordt een graad of 13. Ook overdag buien. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.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 I'm a big girl, but you'll find out. For me while I drop top and ride out. Will spinning, it, wanna know what shorty all about. But it's what I'm proving, and these words is coming out my mouth. It's that gangsta love, that just got me buzzed.